Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Niet alle menselijke resten die in Panama zijn gevonden... waren van Chris Kremers en Lisanne Froon... zegt de Panamese advocaat van de familie Kremers. De laatste resten werden begin deze maand gevonden... vlakbij de plek waar eerder wel overblijfselen van Chris en Lisanne zijn aangetroffen. Uit onderzoek van de Panamese justitie blijkt dat de nieuwe botresten... onder meer van een driejarig kind en een oudere vrouw zijn. Chris en Lisanne verdwenen begin april in de jungle in Panama. Melkpoeder en boter zijn door de Russische boycott in een week tijd een stuk goedkoper geworden. In de groothandel is de prijs voor 100 kilo boter met 7 euro gedaald. Die van melkpoeder met 35 euro. In de winkel is van de lagere prijzen voorlopig nog niets te merken. Vaak hebben supermarkten lange termijn contracten afgesloten met leveranciers. Over een paar maanden werkt de prijsdaling waarschijnlijk wel door in de winkelprijzen. Een getuige in de zaak tegen Julio Potsch blijft erbij dat de Argentijns-Nederlandse piloot heeft verteld over zijn betrokkenheid bij Argentijnse dodenvluchten. Twee oud-collega's van Potsch worden vandaag via een videoverbinding ondervraagd door de Argentijnse rechtbank. De piloot zou in 2003 tegen collega's hebben gezegd dat hij betrokken was bij de dodenvluchten van het Argentijnse militaire regime. Poch ontkent. Hij zit in Argentinië al bijna vijf jaar vast voor misdaden tegen de menselijkheid. De uitspraak wordt pas eind volgend jaar verwacht. Terreurbeweging IS heeft twee steden en enkele dorpen veroverd in het noorden van Syrië, dicht bij de grens met Turkije, in de provincie Aleppo. Ze waren in handen van rivaliserende islamitische groepen. Bij de strijd zouden zo'n 40 doden zijn gevallen. IS vecht behalve tegen andere moslimrebellen ook tegen het leger van president Assad en Koerdische milities. Het weer de komende uren op de meeste plekken nog wat zon. Morgen vooral in het binnenland buien, maar de zon schijnt ook dan geregeld.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 Jessie J kan dat ook wel hebben, want die is die uitdagende price tag. Jee, op mijn kut. En dan, uh, <laughs> en dan heb je Ariana Grande. Die je zo ongelooflijk braaf vindt, die ook ineens zingt... Hey, bang, bang, into my room. Ik weet niet, ik vind dat altijd zo'n zo Nickelodeon-sterretje... die dan ineens bang, bang, into my room gaat zingen. En als je dacht dat het dan nog niet erger kon... dan werd je vandaag alleen nog maar meer teleurgesteld. Uh, Break Free, die je daarvoor hoorde... die heeft namelijk een videoclip gekregen samen met Z. En daarin schiet ze raketten met... dames en heren, let op, het kan ook weer niet ordinaire... haar borsten! En het is een vreselijke videoclip. Liedje is wel leuk. En je kan hem checken op onze Facebook. Facebook.com slash ZFM Beachmasters. Ja, hebben we even voor je opgezet. Ja, tiet schieten. Het zou zomaar een eh, spelletje kunnen zijn... Wat, je, wat we volgend jaar ineens gaan spelen met dag.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 Um, ehm, iets minder vest dan uh, die waar Tracy Chapman het waarschijnlijk over heeft. En eh, ik was keihard aan het met Valerie's luxe, Zoals ik doe op de cam, dat doe ik ook wel eens in het echt. En ik werd aangekeken door allemaal mensen. Ik had echt zoiets van, nou, ik ben gewoon een beetje aan het drummen in de auto op mijn stuur. Wat nou weer zo erg gaan? Geen idee. Ik schaamde me niet. Maar lekker aan het losgaan, laat me losgaan. Tracy Chapman hoorde je Fast Car, een liedje voor Jos Verstappen. Of Schumacher. Niet de verbouwer Schumacher, maar de coureur Schumacher. Ja. Goed. En door de uitslag van het leuke item wat ons programma zo speciaal maakt. Dames en heren, het is weer tijd voor... Maurice de Jonge. Hond, hond, hond, hond, hond. Maurice de Jonge. Hond, hond, hond, hond. Maurice de Jonge. Hond, hond, hond. De vraag van deze week luidde als volgt. Het grootste gedeelte van mijn interieur komt bij de IKEA vandaan. Ik vond het een goede vraag. Ik heb hem weer zelf bedacht. Ik heb geen redactie namelijk. Mwah, mwah, mwah terechtgekomen op de vierde plek. Zelfs mijn vrouw komt bij de IKEA vandaan. Nou, dat is toch mooi om te horen. Terechtgekomen op de derde plek. Nee, ik haat zo'n grote commerciële zaak. Meubels kopen doe ik bij exclusieve zaken vaak. Terechtgekomen op de tweede plek. Een gedeelte komt daar vandaan, maar sommige dingen heb ik ergens anders aangedaan. En ja, het is gewoon zo. Terechtgekomen op de eerste plek. Op het erepodium als je Michael Schumacher heet en je staat op de eerste plek. Ja, ik koop er graag en bijna al mijn meubels. De prijzen van andere zaken zijn hels. Toch gewoon dat het weer blijkt dat als je Ikea zegt... dat de meeste interieuren gewoon helemaal uit elkaar vallen. Dank jullie wel voor de, eh, het antwoord geven op deze vraag. En blijf ook vooral de kanalen misbruiken om contact op te nemen. Zeg ik nou iets wat, wat jou zo diep raakt... Waardoor je zo boos wordt dat je denkt van die klootzak moet even op z'n recht komen. Mailen kan stefan.cfmzandvoort.nl Of Twitter stefan underscore Komt het hier in de studio binnen. for You know I got a pretty young thing by my side. She's gonna call me when she's finished with her hair. And when she's found something sexy to wear. And if she wants to, we can hold each other's hands just that slow. Oh, she can Shift Key. Deze band heet Shift Key en ze hebben een liedje gemaakt Touch. I want to feel your touch. Nou, druk je op Shift, heb je een hoofdletter. Hier bij ZFM. Zometeen hebben we weer een generatie request. Waar we nog steeds een jingle voor moeten hebben. Ehm, deze keer de jaren Zero's. En je hebt eh, niet heel lang om eh, het in te sturen. Vier minuutjes. Welke van deze drie liedjes uit de Zero's? Eén daarvan gaan we draaien. Welke wil je horen? Stefan at cfmzandvoort.nl Kies je voor deze van James Morrison. Lekker laid back. You give me something... Of wat dacht je van deze van Nelly Furtado? Die heeft wat, wat kook gesnoven en toen voelde ze zich als een vogel. Ging ze vliegen, sprong ze ergens vanaf en ging ze hartstikke dood. me brings me to Even after all these years. And it pains me so much to tell. Of ben je meer in een dance hier moed? En heb je zin om te dansen aan de zee van Bluff? Die kan je ook aanvragen.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 Laat het weten, Stefan, at cfmzandvoort.nl. Je hebt vier minuten, meteen gaan we er eentje draaien. Bless the money, rain, no stress. This one is straight for the girl, Enrique Iglesias. Get got me hoping that the night don't stop. I me no bet it. Me a tell her nothing bet it. Anytime when me get it, it's gonna be alright. You're taking the full flight. Chanapal. Shana Paul. Samagimeto. Bailando. Hier bij ZFM met 50% van de stemmen heeft deze gewonnen.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 Zegt die ander, ah, nou ja, is wel genoeg, is wel genoeg zo. Nog voor een hit. Bluff! De antwoord zee. Ik vind vier wel een beetje bluff, of ik wel een beetje... Zometeen hier ook nog Simply Red. gewoon simpel rood. En ook stereo. Daarin wordt het programma uitgezonden, niet in mono hoor. Maak je maar geen zorgen. Allemaal zometeen hier bij ZFM Beachmasters. Eerst je weer update met Lucretia. Vooral in de kustprovincies enkele buien, mogelijk met onweer. Het wordt vannacht 11 tot 16 graden. Morgen heb je enkele buien afgewisseld door perioden met zon. De meeste zonneschijn aan de kust. Het wordt rond de 20 graden. Vrijdag meer bewolking en wat meer buien. Bij 17 eh, tot 20 graden, ja. Stefan Koller met de hits van Beachmaster Z. Anders Nielsen. Them. van Zandvoort, op 106.9 FM. vind het gewoon een mooi statement. Dat jij als Nederlandse band, waar toch wat meer kan dan in Amerika... gewoon een liedje maakt en gewoon zingt... Monogamy is a bullshit story. En zo is het. Je hoort hem hier bij ZFM. Ga ik me nu populair maken? Geen idee. En daarvoor Simply Red, nog een sunrise. Zometeen hier het laatste woord voor jou. De laatste plaat in deze uitzending, die mag jij helemaal bepalen. Doe me helemaal niet moeilijk over. Ehm, je moet hem alleen wel even voor ons gaan uitzoeken. Ehm, het veto voor vandaag, waar je dus niet over mag gaan... Dat eh, is musical. Dus heeft niks met musical te maken, dan mag je hem opsturen. cfmzandvoort.nl. Denk aan deze bijvoorbeeld van ABBA. Mamma Mia, hè? How can I resist you? Ja, precies. How can you resist me? Maar dat maakt niet uit, ook al ben je niet vrijgesteld, want Mia' is een bullshit story. Of wat dacht je van deze uit eh, de musical um, Saturday Night Fever, The Bee Gees, hè? How Deep Is Your Love? Deep is You're my savior. Of bijvoorbeeld films. Bam! Musicalfilms. Bam! Hydromatic. Why high the lightning? Bam, bam, Ik zie nu gewoon weer motorrijden voor mij uit pittige tijden. Deze mag niet, maar deze bijvoorbeeld ook niet. Wat recenter uit High School Musical, Breaking Free. Kortom, het mag geen musical zijn. Voor de rest is het allemaal welkom via stefan.cfmzandvoort.nl Misschien wel de populairste tekenfilm musical aller tijden. Ook al had hij maar vijf liedjes, valt best wel heel erg mee. Ehm, toch mag het niet, Elton John. Can you feel the love tonight? There's a calm surrender To the rush of day When the heat of a rolling wind can't turned away an enchanted moment and it sees me through it's enough for this restless warrior just to be with you and care met um, Timon en Pumba die een conversatie hebben. En die was, hij heet in het Nederlands Voel je hoe de liefde bloeit of zo. Ik ga het meteen even opzoeken. Voel je hoe de liefde groeit heet hij. Oh, dat is de musical versie, of niet? Zie het zo gebeuren. Ja, deze ook. Oh. En zij, geen flauw idee. Nee, dit is de musical. Ik wil de musical versie niet. luister wat ik zeg. Ons drietal... Wat is dit voor een slechte Vlaamse imitatie? Oh. Ja, nou wil ik gewoon echt even die Timon en Pumba uit die film. En zij hebben niks door. Dat is zo'n mooi stukje. Even kijken. Eh, Lion King. Lion King. Voel je hoe... Kijk, god, hoe heet dat liedje nou? Voel je hoe... Nee, dit is ook de musical. Ik wil niet de musical. Ik wil de film. Godsamme. Hij staat ook gewoon echt niet op. Op YouTube niet, jongens. Dan gaat het toch wel iets fout. Uh, hoe heette die nou? En, en voel, je, voel je hoe de liefde bloeit of zo? Voel je hoe de liefde bloeit? Want zo heette die in de film. Nee, staat er niet op. Oh, s'avonds bloeit de liefde op. Ah, nee, we, komen, we komen ergens. Uh, godsamme, leuke improvisatie. S'avonds bloeit de liefde op. Zo heette die. Hebben we die? De singalong. Die is zonder godsamme. Is dit hem? ja, ja. Werkelijk waar, <laughs> Het stinkt. Oh, pardon. Niet gij, die daar. Hij, zij, zo alleen. Was daar mis mee? Ik zie iets gebeuren. Wat? Maar zij hebben niks door. Wie? Ze zijn verliefd, we zijn weer met z'n twee. Gelijk die tijd hiervoor. Oh. De schemering betovert. De wind is als een zucht. Al mag de sfeer romantisch zijn er hangt onheil in de lucht. Sowieso is Timon gewoon een van de grappigste tekenfilmfiguurtjes die er ooit geweest is. Goed, even een kleine afwijking van waar het werkelijk om gaat. Het Fido is musical. Heeft het met musical te maken, mag je het niet aanvragen.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 redelijk dwingend Just Say Yes. En daarvoor Anders Nielsen en Salsa Tequila. Corando cerveza muy bueno, salsa tequila corando. CFM Beachmasters van 13 augustus 2014... waarin Nickelodeon-sterretjes ineens aan bangbangen en tietschieten gingen doen de IKEA eigenlijk de hele mensheid gewoon domineert... op een robot Fifty Shades of Grey-achtige wijze. Er hard gelopen werd en er een hoop mensen daar dan vooral weer hard voor wegliepen. Ik probeerde Armin te imiteren, maar vooral mijn pioneers het werk liet doen. Snow Patrol overal ja op zegt, take the hint girls.